Uur. Ember met het NOS-journaal. Paus Franciscus geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt... in de nasleep van een misbruikzaak in Chili. Dat doet hij in een brief aan alle bisschoppen van Chili. De paus nam het begin dit jaar op voor een Chileense bisschop die seksueel misbruik door een priester zou hebben verhuld. Volgens slachtoffers wist de bisschop van het misbruik, maar zweeg hij erover. De paus zei toen dat alle slachtoffers die de bisschop medeplichtigheid verweten zich schuldig maakten aan laster. Verschillende zorgverzekeraars sturen informatie over het surfgedrag van hun websitebezoekers door naar Facebook, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij mensen die op sites van onder meer Mensis, ONVZ of ORA zoeken naar informatie, wordt ook een zogenoemde Facebook Pixel plugin geladen. Zo kunnen de verzekeraars een potentiële klant een online advertentie tonen. Van de 40 zorgverzekeraars die de NOS onderzocht, stuurde 11 het zoekgedrag van bezoekers door naar Facebook. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is kritisch over de tweet van de Amerikaanse president Trump... waarin hij Rusland waarschuwt voor een aanval op Syrië. Blok noemt zijn woordkeuze ongepast. De tweet van Trump is een reactie op de vermoedelijke aanval met gifgas in het Syrische Douma. Rusland is een bondgenoot van de Syrische president Assad. De rechtbank Noord-Nederland is enthousiast over de zogeheten spreekuurrechter. Afgelopen anderhalf jaar werd daarmee in Groningen, Friesland en Drenthe geëxperimenteerd. Met zo'n rechter wordt een snelle oplossing gezocht in kleine kwesties. De spreekuurrechter behandelde tijdens de proeftijd 55 geschillen... waarvan 80 werd geschikt. Het weer, forse buien met onweer en hagel trekken over het oosten en midden van het land. Komende nacht wordt het op de meeste plaatsen droog en kan lokaal een mistbank ontstaan.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 Dit is de vierde jaargang aflevering 230. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Wil je kijken en luisteren, tik even in zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. En we draaien vandaag op het eh, account van collega Ruud... Want er is hier van alles veranderd en voor mij is het nog niet allemaal in orde. Maar we kunnen muziek draaien, daar gaat het om. We beginnen samen met Phil Collins en de Dire Straits. Veel plezier. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik had natuurlijk veel Collins beloofd. En dat gaan we ook doen. Gewoon 1992 was dit de, van het album On Every Street, het nummer The Bug. En uit 1982 kwam You Can't Hurry Love van Phil Collins. En dat kwam van het album Hello, I Must Be Going. En tijd voor iets rustigers nu. When a Man Loves a Woman, here is Percy Sledge. Zijn grootste hit uit 1966 was dit Percy Sledge en When a Man Loves a Woman. We gaan naar het jaar 1968 en dat doen we vijf keer achter elkaar. Want er zijn vijf nieuwe binnenkomers in de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. Vijf nieuwe en de eerste op nummer 40. Forever Came Today, Diane Ross en The Supremes. my hand. de nieuwe op 40. Eh, Forever Came Today, Diane Ross en de Supremes. Vijf plaatsen hoger vinden we de Easy Beats. Hello, how are you? her face coming through the crowd. op 35, Hello, How Are You? En dat waren de Easy Beats. Twee plaatsen hoger vinden we Jim Reeves. En hij heeft een nogal ingewikkelde titel, want voor kort is het... Eh, de short one is Pretty Brown Eyes. Maar eigenlijk heet het That's When I See the Blues in Your Pretty Brown Eyes. say it's over now But it's easy to see You still belong to him You're not happy with me You can hide all your feelings Until he passes by that's when I see the blues in your pretty brown eyes. Your pretty brown eyes keep telling me lies, but they can't hide the hurt. With a smile of disguise can hide all your feelings until he passes by. That's when I see the blues in your pretty brown eyes. hide the hurt with a smile of disguise. You can hide all your feelings until he passes by. That's when I see the blues in your pretty brown eyes. Nieuw op nummer 33, Jim Reeves en I See the Blues in Your Pretty Brown Eyes. Goed, en dan krijgen we nu de volgende twee nieuwe binnenkomers. En die stonden, we hebben het nu over de hitparade van 12 april 1968. Die stonden tien jaar daarvoor ook al in de top 40. Jawel. De eerste komt binnen op nummer, 3, eh, pardon, nummer 32. Dat moet hem zijn. En dat is Peggy Sue van Buddy Holly. Oh, well, I love you, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart for you, oh, Peggy. My Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gallus. me. 60. Op 12 april komt hij weer binnen op nummer 32. Peggy Sue en Buddy Holly. En de volgende, de hoogste nieuwe binnenkomer op 20... die komt oorspronkelijk uit 1954. Rock Around the Clock van Bill Haley en een Comet. De klapper van de week, week. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, a rock, we're going to rock around the clock tonight. Put the glad rags on, join me, honorable We'll have some hebben geluisterd naar Ringo Starr met eh, zijn grote hit Photograph. En die schreef hij samen met eh, vriend George Harrison. En het stond op de LP Ringo. Eh, we gaan luisteren naar The Pretty Things. En zoals ik gisteren van Willem heb begrepen... The Pretty Things die stoppen ermee na 55 jaar. En als ik het goed heb gezien... dan zijn alleen Dick Taylor en Phil May nog aanwezig... van de oorspronkelijke bezetting die wij kennen uit de jaren 60. Ehm, dat is jammer, maar 55 jaar is natuurlijk eh, een best eentje om een eh, klusje te doen, zeg maar. En ze hebben het goed gedaan. Willem eh, die wilde vanwege het afscheid van de Pretty Things een nummer van ze horen. En dat is een van onze favorieten. Hier is Roadrunner. I'm a roadrunner. baby, baby, we sing. Exit the Pretty Things. Dit was Roadrunner uit 1966. Eh, eh, speciaal voor Willem, want het was zijn tip, eerlijk is eerlijk. En deze is eigenlijk ook speciaal voor Willem en Joke. not to in de club at the end of the street. En dat was Elton John van het album Sleeping with the Past. Speciaal voor Willem en Joke. Eh, want die gaan volgende week met vakantie. Ja, volgende week dus geen tip voor Willem. Daar moeten we gewoon weer even enkele weken mee wachten. <laughs> En trouwens ook met Matchbox. Want eh, de week daarna ga ik ook met vakantie. En vanaf 10 mei zit eh, Ruud hier om het even over te nemen. Ehm, oké, okay, dat weet je dan ook vast. in het begin van de uitzending hoorde je al een heel klein stukje eh, Chuck Berry voordringen, want dat was helemaal niet de bedoeling. Daar gaan we nu naar luisteren. Maybelline. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be was motivating over the hill. I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road. Nothing out run my V8 Ford. A Cadillac doing about 95. Moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do. A Cadillac pulled up to 104. Before got hot and wouldn't do no more done got it cloud and started to rain. I tooted my horn for the passing lane. Rainwater blowing all under my hood. I knew that was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? true. You done started back doing the thing you used to do. The motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. The Cadillac setting like a torn lead, 110 a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. eigen compositie van Chuck Berry uit 1955, Maybelline. We gaan nu luisteren naar een instrumentaaltje geproduceerd door Joe Meek, een van zijn grootste successen. The Tornadoes en Telstar. Telstar. En als je vraagt hoe kom je nou aan die titel Telstar... dan nu dat had te maken met het eh, lanceren van een satelliet rond de aarde. En die heette Telstar. En zo is trouwens de voetbalclub ook aan zijn naam gekomen. Fusieclub uit eh, Stormvogels en VSV. vandaar. Oké, dan gaan we naar een top 100 hit uit 1968. Merrily Russian Angel of The Morning. dim, and it won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded light. Just call me angel. sky is blue, it makes me cry. van het nummer Because. Dat kennen we natuurlijk eh, van het feit dat het op eh, Abbey Road staat. Maar dit is alleen dus eh, het vocale gedeelte. Nou, het is werkelijk, in mijn optiek in ieder geval, fantastisch. Ehm, we zijn zo'n beetje toe aan de laatste vocale van het eerste uur. Hier is Leo Sayer. just wanna come back? Or should I just go away? I just wanna come back. I've been struck by such bad luck.